Goed en een met het Drie jaar na de zwaarste aardbeving in Groningen is een begin gemaakt met het verstevigen van kwetsbare huizen. Het gaat om woningen die mogelijk instorten bij zwaardere aardbevingen als gevolg van de gaswinning. De eerste 23 huizen moeten voor kerst klaar zijn. In totaal worden in deze proef 150 panden onder handen genomen, waarbij wordt onderzocht wat de beste manier is om huizen snel te versterken. Het is nog onduidelijk hoeveel huizen er in totaal aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt. Dat hangt ook af van de hoeveelheid gas die minister Kamp volgend jaar zal laten winnen. In Frankrijk is vandaag de tweede ronde en beslissende ronde van de regionale verkiezingen. In de eerste ronde kreeg het nationaal-populistische Front National 28% van de stemmen, vooral in het noorden en in het zuidoosten van Frankrijk. De socialisten hebben zich in beide regio's teruggetrokken om de conservatieve partij meer kans te geven. Een voorspelling van de einduitslag is praktisch onmogelijk. Zo is het nog maar de vraag of de socialistische kiezers een stem wil geven aan de conservatieven of toch liever thuis blijft. De regioverkiezingen zijn een opmaat voor de presidentsverkiezingen in 2017. De Friese politie heeft een man aangehouden die vannacht in Leeuwarden ze hebben geprobeerd in te rijden op een agent op de fiets. De politieman en een collega wilden de auto laten stoppen, maar de automobilist gaf gas en reed met hoge snelheid op de agent af. Een van hen kon maar net op tijd wegspringen. Hij is niet gewond, maar zijn fiets is kapot. Een van de agenten schoot nog op de vluchtende auto, maar ook daardoor stopte de bestuurder niet. De auto is ergens anders in Leeuwarden teruggevonden en de bestuurder is vanochtend aangehouden. Bij een brand in een Russisch ziekenhuis zijn 23 patiënten om het leven gekomen. De brand woedde in een psychiatrisch ziekenhuis in de regio Voronezh. Die grenst aan de Oekraïne. Veel patiënten waren bedlegerig, waardoor ze niet konden wegkomen uit het houten gebouw. Toch zijn zeker 50 mensen gered. De oorzaak van de brand is mogelijk kortsluiting. Het weer in het zuiden nog regen of motregen. Elders droog en af en toe zon. Het wordt 8 graden en er staat weinig wind. Morgen vrijwel overal droog en geleidelijk breekt vanuit het zuiden de zon door.